Thank you. dal klonk er het hoongeschal, steeds als een blij signaal. fleurs, pleurons nos berg en dal klonk nog het hoorgeschal. Toen als een feestsignaal voor allemaal.